uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Veel grande wintersporters in de Franse Alpen, onder wie ook Nederlanders... hebben de nacht doorgebracht in hun auto, meldt de Verkeersinformatiedienst. Het vakantieverkeer liep gisteren vast door sneeuwval. Veel mensen zijn door de hulpdiensten uit de auto's geëvacueerd. De A43 is de hele nacht afgesloten. Langs deze weg zijn sporthallen en feestzalen ingericht... waar vakantiegangers kunnen overnachten. Ongeveer 500 automobilisten maken gebruik van de opvangplaatsen. Het Nigeriaanse leger heeft de noordoostelijke plaats Baga heroverd op de terreurbeweging Boko Haram. Veel terroristen zijn volgens een woordvoerder van het leger het Tjaadmeer ingedreven en verdronken. In januari veroverde Boko Haram Baga. Volgens de autoriteiten kwamen daarbij 150 mensen om, maar ooggetuigen melden zeker 2000 doden. Premier Rutte heeft gisteravond met zijn Italiaanse collega Renzi gebeld over de rellen in Rome. Rutte noemde het wangedrag en de vernielingen door Feyenoord-aanhangers verschrikkelijk en zei zich te schamen voor deze supporters. Volgens Rutte werken Nederland en Italië nauw samen bij het aanpakken van de daders en het voorkomen van dit soort ongeregeldheden in de toekomst. Bij een steekpartij op een camping in Ter Aar zijn twee mensen gewond geraakt. De politie heeft een aantal verdachten aangehouden. Op de camping wonen veel Poolse arbeiders. Vermoedelijk komen de slachtoffers en de verdachten ook uit Polen, zegt de politie. Bij een ander incident in Almere werd een man gestoken tijdens een vechtpartij in een woonwijk. De dader wist te ontkomen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Philadelphia zijn twee onafgemaakte schetsen van de Franse schilder Paul Cézanne opgedoken. De tekeningen staan op de achterkant van twee aquarellen van de schilder. Het gaat om een houtskooltekening en een aquarel. De vondst werd gedaan in het Barnes Foundation Museum. Het museum kocht de aquarellen in 1921 van een kunsthandelaar. Het weer, het vriest licht. Daarbij kan het lokaal glad zijn en kan er ook mist ontstaan. Overdag is het vrijwel overal droog en schijnt de zon geregeld. Het is dan zo'n 7 graden. In de late avond vanuit het westen regen en natte sneeuw.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 But that's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that.